Renate Kok met het NOS Journaal. Een gynaecoloog uit Noorwegen krijgt 21 jaar cel voor het verkrachten van 70 vrouwen tijdens behandelingen. Ook is de man van 55 schuldig bevonden aan misbruik van zijn positie als arts om seks te krijgen. Bij medische onderzoeken gebruikte de arts voorwerpen terwijl daar geen medische noodzaak voor was. Het geldt als verkrachting. Soms filmde de man de behandeling ook. De Noorse arts mag van de rechter zijn beroep niet meer uitoefenen... en moeten misbruikte vrouwen een schadevergoeding betalen. Het kabinet gaat de verkeersboetes niet verlagen... en gaat daarmee in tegen het advies van het Openbaar Ministerie. Dat meldt demissionair minister Van Wil aan de Tweede Kamer. Volgens het OM is de hoogte van verkeersboetes niet meer in verhouding... met boetes die voor andere vergrijpen moeten worden betaald. Zo kan het illegaal parkeren op een invalide plek een boete opleveren van 440 euro... terwijl een mishandeling vaak door de rechter met een boete van 400 euro wordt afgedaan. Hoogkaterijnen in Utrecht gaat s'nachts dicht vanwege overlast. Volgens de gemeente hangen er s'nachts mensen rond en zijn er ook steeds vaker vechtpartijen. De sfeer wordt ook grimmiger, zegt de gemeente. De sluiting gaat mogelijk nog deze zomer in. Het winkelcentrum is dan vanaf 12 uur s'nachts tot 6 uur s ochtends dicht. Sluiting geldt voor minimaal een jaar na jaren van vertraging start India volgend jaar weer een nationale volkstelling. Het is het eh, grootste volksonderzoek ter wereld. De Bedoeling is om een goed beeld te krijgen van de leefomstandigheden. Zo wordt genoteerd hoeveel mensen in een huis wonen, hoe oud ze zijn en welke religies ze aanhangen. Maar ook het functioneren van de Indiase overheid wordt op deze manier getoetst, zeggen onderzoekers hier. De laatste volkstelling was in 2011. In 2021 zou er een nieuwe zijn, maar die ging niet door vanwege de coronapandemie. Het weer hier en daar nog een bui.